Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Min verwacht dat de immigratie aanzienlijk zal dalen, al is daar tot nu toe weinig van te merken. Het aantal asielverzoeken en gewone immigratieverzoeken was in het eerste halfjaar ongeveer even groot als vorig jaar. Volgens Leers komt dat doordat de maatregelen om de instroom te beperken nog niet of kort geleden zijn ingegaan. De resultaten worden daarom pas later zichtbaar, schrijft hij aan de Tweede Kamer. PVV-leider Wilders wil dat de immigratie met de helft omlaag gaat. Maar Leers wijst erop dat in het regeer- en gedoogakkoord geen streefcijfers zijn afgesproken. Nederland geeft 4 miljoen euro noodhulp aan slachtoffers van overstromingen in Pakistan. Staatssecretaris Knapen noemt de situatie zorgelijk. Vorig jaar werd het zuiden van Pakistan ook al getroffen door een overstromingsramp. De bewoners zijn de gevolgen daarvan nog niet te boven. Circa 1,8 miljoen Pakistanen zijn dakloos. 3 miljoen mensen zijn afhankelijk van voedselhulp. Eerder dit jaar maakte Knapen bekend dat het potje voor noodhulp was leeggeraakt. Vooral door de hongersnood in Afrika. Maar nu heeft hij toch nog 4 miljoen euro kunnen vinden. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 geopend. De Nederlandse honkballers moeten het in de WK-finale tegen Cuba opnemen. De Cubanen plaatsten zich voor de finale dankzij een 8-2 overwinning op Canada. Gisterochtend zorgde Oranje voor een sensatie door als eerste Europese ploeg sinds 1938 de WK-finale te halen. Dat gebeurde door in de groepsfase met 4-1 van Cuba te winnen. In de finale staan de ploegen dus opnieuw tegenover elkaar. Cuba is al 25 keer wereldkampioen geworden.